Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwssite Axios heeft details onthuld over alternatieve scenario's voor een Israëlisch grondoffensief in Rafah. Er zou een plan zijn om de militaire operatie in Rafah uit te stellen om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren. Een ander scenario gaat vooral over het versterken van de Egyptische grens met Gaza... om onder meer wapensmokkel onmogelijk te maken. Waarschijnlijk wil de VS de plannen volgende week aan Israël presenteren. In Guyana is een jarenlang voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 50 wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel... via onder meer Brazilië, Guyana en Suriname. Hij werd gearresteerd in het uitgaansgebied van de hoofdstad Georgetown. Volgens Guyanaanse media woonde de man daar en had hij ook een winkel... De Nederlander stond sinds 2019 op de opsporingslijst van Interpol... en zou lid zijn van de Ndrangheta, de Zuid-Italiaanse maffia. Het parlement van Hongkong is unaniem akkoord gegaan met een nieuwe nationale veiligheidswet. Die geeft het pro-Chinese stadsbestuur meer mogelijkheden om tegenstanders aan te pakken. Hongkong hoort bij China, maar stond lang onder Brits bestuur. Bij terugkeer onder het gezag van Peking in 1998 werd afgesproken dat vrije pers en vrijheid van meningsuiting zeker 50 jaar in stand zouden blijven, maar dat is niet gebeurd. In 2019 botste het stadsbestuur al met de pro-democratiebeweging. De nieuwe wet wordt zaterdag van kracht. Nederland is een plaatsje gezakt op de lijst met gelukkigste landen ter wereld. Van plaats 5 naar 6. Op de lijst van de Verenigde Naties staat Finland voor de zevende keer bovenaan... voor Denemarken en IJsland. Het weer, de ochtend begint bewolkt, smiddags af en toe zon met in het noorden kans op regen.